Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Twee maanden heeft de leider van de conservatieven, Katoinen, een regeringscoalitie gepresenteerd. Behalve de conservatieven zitten er nog vijf andere partijen in. De eurosceptische partij De Ware Finnen, die bij de verkiezingen een flinke winst behaalde, zit niet in de nieuwe coalitie. Gesprekken met die partij liepen spaak omdat De Ware Finnen tegen iedere hulp zijn aan Europese landen met financiële problemen. De nieuwe coalitie wil niets veranderen aan de huidige EU-politiek van Finland en actief blijven meedoen in Europa. De leider van de conservatieve Katoinen wordt ook de nieuwe premier. De koning van Marokko levert een deel van zijn politieke macht in. Mohammed VI wil met een aantal wijzigingen in de grondwet tegemoetkomen aan de roep om meer democratie en burgerrechten in Marokko. In zijn plannen wordt de premier het hoofd van de regering en de uitvoerende macht. De premier zal worden benoemd uit de partij die als grootste uit de bus komt bij de verkiezingen. De koning geeft niet al zijn macht op. Hij blijft de baas over nationale veiligheid, het leger en religieuze zaken. De Marokkaanse bevolking mag op 1 juli stemmen over de nieuwe grondwet. Een jongen van 13 uit Zandvoort wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met enkele kinderen. De jongen is opgepakt en staat onder toezicht van hulpverleners. Ook de slachtoffers en hun families krijgen hulp. Met hoeveel kinderen de jongen ontucht zou hebben gepleegd is niet bekend. De douane in Mexico heeft een grote hoeveelheid contant geld gevonden in een paar opgerolde telefoonkabels. Er was ruim 2,4 miljoen dollar in verstopt. Een speurhond vond het geld tijdens een controle op het vliegveld van Mexico-stad. Waarschijnlijk was het geld bestemd voor de aankoop van drugs in Venezuela.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. been waiting for her day and night. I know something you can synthesize step back and take time to check. When I rock up on the mic, you people never forget to check it out.